Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het landsbestuur van Curaçao moet optreden tegen de vervuiling van de Isla-raffinaderij op het eiland. Het heeft een rechtbank besloten. Eilandbewoners zijn jarenlang blootgesteld aan hoge concentraties zwaveldioxide en fijnstof. Curaçao droeg de werkgelegenheid en de energievoorziening altijd aan als argument voor de raffinaderij. Maar volgens de rechter heeft de overheid nooit rekening gehouden met de gezondheid van de eigen bevolking. En daarom moeten nu de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden nageleefd. Daar krijgt het landsbestuur een jaar de tijd voor. 16 vrouwen die Jeffrey Epstein beschuldigden van seksueel misbruik... hebben in de New Yorkse rechtbank hun verhaal gedaan. Ze noemen de Amerikaanse zakenman een lafaard, een manipulator... en vinden het jammer dat hij zelfmoord heeft gepleegd... omdat hij daarmee zijn straf ontloopt. Alle 16 slachtoffers zeiden dat ze gemanipuleerd zijn. Epstein pleegde op 10 augustus zelfmoord in zijn cel... maar het onderzoek naar hem gaat door. Ook de rol van de Britse prins Andrew wordt onderzocht. Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie vindt dat senator Henk Otte op een onterechte manier uit de partij is gezet. In het programma Jinek zei hij gisteravond dat hij daarin van mening verschilt met partijleider Baudet. Die royeerde medeoprichter Otte wegens financiële malversaties. Hiddema vindt dat die beslissing te abrupt is genomen. Het ging volgens hem om een botsing van temperamenten. Het had niet zo gehoeven, want het geeft een heleboel commotie, zegt Hiddema. En toeristen gaven vorig jaar flink meer geld uit in Nederland. 90 miljard euro. En daarmee wordt toerisme steeds belangrijker voor onze economie, zegt het CBS. Al jarenlang stijgt de, stijgen de uitgaven van toeristen. En daardoor werken er ook steeds meer mensen in de sector. Nu al bijna 800.000. En het weer. Het koelt langzaam af tot een graad of 18. Lokaal kan er nevel of mist ontstaan. De komende dag weinig wind en veel zon. Het wordt 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Does lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.